Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Trump beschuldigt het Witte Huis ervan dat het achter zijn aanhouding zit. Dat zei hij in een speech bij aanhangers in New Jersey na zijn arrestatie in de rechtbank van Miami. Hij is onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten uit het Witte Huis. Volgens Trump had hij het recht om de documenten te houden. Het federale onderzoek naar de oud-president begon in 2022. De aanklager heeft besloten dat Trump het proces in vrijheid kan afwachten. President Poetin heeft gisteren urenlang gesproken met Russische journalisten en militaire bloggers. Hij beantwoordde vragen oppervlakkig, maar deed wel opvallende uitspraken. Hij beweerde dat de Oekraïnse verliezen tien keer zo groot zijn als die van Rusland... en dat Oekraïne nergens succesvol is geweest. Er is een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de werknemers van autofabriek Netcar in Born. Werknemers staakten wekenlang vanwege aangekondigde massa-ontslagen. Doordat het contract met DMW afloopt, is de toekomst van de autofabriek onzeker. Dat het akkoord van de vakbonden en VDL wordt morgen voorgelegd aan de leden. Een docent van VMBO-scholen in Meidrecht in Vinkenveen heeft gefraudeerd met het eindexamen economie. De docent verbeterde de antwoorden van 26 leerlingen. De tweede corrector ontdekte de fraude. De leerlingen krijgen een aangepast cijfer of mogen het examen helemaal opnieuw maken. De doet ook mee in de vergunningsaanvraag voor internationale treinverbindingen. Komende dag sluit de deadline voor de aanvraag. De rijdt dan naar diverse buitenlandse bestemmingen en wil die trajecten graag houden. Deze week werd bekend dat ook andere vervoerders plannen hebben voor internationale verbindingen. Het weer nu nog fris, ongeveer 14 graden. Het blijft vandaag droog en opnieuw veel zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. En het wordt warm, 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Dat zei hij in een speech tegen aanhangers in New Jersey. Hij werd gisteren gearresteerd en aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten. In Oekraïne is de havenstad Odessa vanochtend geraakt door een Russische kruisraket. Er zouden slachtoffers zijn, maar hoeveel is nog niet bekend. En ruim 186.000 middelbare scholieren krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd of niet. Voor het eerst krijgen leerlingen van praktijkscholen dit jaar de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen. Het weer, veel zon, maar ook kans op wat stapelwolken bij 24 tot 28 graden.